en een scoutingvereniging met linten afgezet. Zoekers hebben daar iets gevonden, zegt verslaggever Nicole Vivier. Het veteranen search team heeft het hier nu afgezet omdat hierachter iets gevonden is op het terrein van de scouting. Um, er wordt nu gezocht door een, eh, onderzocht door een forensisch team. Het is nog niet bekend wat er precies is gevonden. Tino werd woensdagavond voor het laatst gezien. Ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar nu iets is gevonden. In Italië zijn er de afgelopen twee dagen twee mensen omgekomen bij basejumpen. Daarbij wordt er van hoge gebouwen of bergen gesprongen met een speciaal pak of een parachute. Bij het Gardameer stortte een Brit tegen een klif nadat zijn pak niet werkte. En in een ander deel van Italië is vandaag een Australiër doodgevonden. In Amstelveen heeft de politie in een verborgen ruimte een wietkwekerij gevonden. Achter een inbouwkast zat een groot gat wat leidde naar de planten. Agenten namen een kijkje in het huis omdat er niemand was ingeschreven op het adres. Maar het werd wel gebruikt. Er is één vrouw opgepakt. En je zoekt misschien geen nieuwe baan, maar de banen zoeken jou wel. De NS is hard op zoek naar nieuwe machinisten. En om mensen enthousiast te maken voor het vak... staat deze maand een treinsimulator op stations door heel Nederland. Onze verslaggever keek of mensen zo'n baan bij de NS na een proefritje zien zitten. Je komt net achter de simulator vandaan. Ja. Wanneer ga je beginnen? Als het goed is, eh, solliciteer ik meteen. Eh, want mijn vader is al machinist. Hij heeft me juist eh, verteld om hier te komen. Dus. Nou, ik heb me toevallig al aangemeld. En na de zomervakantie begint de opleiding. De komende weken kun je zelf een ritje maken op stations in Arnhem, Alkmaar, Deventer, Rotterdam en Eindhoven. En dan nog het weer. Morgen zonnig. Dan blijft het tot in de avond overal droog. Dan is het maximaal 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het bijna gedaan met de avondspits. Het is nog wat langzaam rijden op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. hebben een paar goede mixen van ons gehad. Maar we zijn er gewoon. Ja, we, we komen onder die steen aan hoor. all over the world. DHB Plus, noem het maar op. Facebook Live. Oh, wat heb je ons gemist, hè? Ja, wij jullie ook, hoor. Klein beetje maar. Het komende uur, van 9 tot 10. The one and only, DJ Dion Sydney. En hij heeft een drukke agenda, hoor. Oh, ja, daarom was hij er ook een keer niet. Dit weekend vinden we hem onder andere in Café De Kroon. Club Smoky. En binnenkort gewoon op de Live, jawel. Dit weekend de eerste editie Want jouw Pinkse Weekend. Het begint hier met CFM. Maar de tweede, de tweede editie van Zandvoort Live. De DJ Dion niet Live. Oeh. Bring that beat. when the sweat hits the floor, they'll be begging for more. mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Mira, mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Hacho ah, mami, esos movimientos para arriba, para abajo pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Acho mami, eso movimiento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda porque quiere por toma. Toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se pone de espalda porque quiere por quiere pot. Oh. En onze enige echte DJ Dion City, die doet het gewoon, hè? Achter elkaar. Maar ja, zie, zou zie niet zijn. Als hij misschien gewoon nog een keer voorbij komt. Tot aan 10 uur in de week, The one and only DJ Dion Solta a pressão. la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere, pep, chiquetere, pep, chiquetere, pep, chiquetere. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. suena tal que sí. just wanna see who touched the ground shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty, little touches of ditty. Let it whack the kitty like, hey ladies, drop it down, just wanna see who touched the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see who touched the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see who touched the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. the fight. We a rhythm with spiritual appeal. Expressions of freedom from the descendants of slaves. God gives us the strength for new horizons we must break. First bondage, then mental, now financially oppressed. With this beat we dance, we know we have. So as you struggle to your ask yourself, can you dance to my beat?